is uit. Thompson had al aangekondigd dat hij na de Olympische Spelen... Het weer, vannacht is het droog, minimaal rond 15 graden. Overdag eerst zonnig, het wordt 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag en s'avonds volgen regen en onweersbuien.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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He is not enough his father's not in a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints at Ned's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stolen. Oh, now and the camera said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.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 Maar dat geld zal al bijna op zijn. De burgerwacht schoot in februari een ongewapende jongen van 17 dood, volgens eigen zeggen uit zelfverdediging. Maar veel Amerikanen denken dat Zimmerman een racistisch motief had voor de moord. Na zijn arrestatie kwam Zimmerman twee keer op borgtocht vrij. In april betaalde hij 150.000 dollar, maar werd toen weer vastgezet omdat hij had gelogen over zijn financiële situatie. In juli kwam hij opnieuw vrij na betaling van een miljoen dollar borg. Waar hij dat geld zo snel vandaan haalde is onbekend. De Universiteit Utrecht is opnieuw uit de bus gekomen als beste Nederlandse universiteit in een internationaal onderzoek. Wel is Utrecht uit de top 50 gevallen. Elk jaar wordt een ranglijst gemaakt door de Universiteit van Shanghai. Op nummer 1 staat al jaren het Amerikaanse Harvard. En de beste in Europa is Cambridge in Groot-Brittannië. Utrecht staat dit jaar op plaats 53 van de ranglijst. Drie Chinese zwemsters hebben aangifte gedaan tegen een Brit van 25 die hen zou hebben begluurd in een zwembad in Leeds. Daar trainde de Chinese zwemploeg voorafgaand aan de Olympische Spelen. De zwemsters zagen het hoofd van de man boven de wand van de kleedhokjes. Zwembadmedewerkers vonden de man in een van die kleedhokjes en hij probeerde net te doen of hij een vrouw was door met een hoge stem te praten.